De aswolk werden geannuleerd. Is er vanwege de eruptie van Grimsot wel een Liel voor het eerst in 57 jaar landskampioen voetbal geworden. De ploeg in het noorden van Frankrijk moest één punt halen tegen Paris Saint-Germain en deed dat ook. Het werd 2-2. Vorige week won Liel ook al de beker. Het weer, steeds meer bewolking en in het zuiden kans op een bui. Overdag op meer plaatsen kans op een bui, mogelijk met onweer. Later klaart het dan vanuit het westen op en wordt het opnieuw 22 graden.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 Toen de vijf schepen van de Libische marine tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. De hoofdstad Tripoli wordt dagelijks onder vuur genomen door een internationale coalitie. Die aanvallen moeten voorkomen dat troepen van Gaddafi opstandelingen aanvallen. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimstvutten, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel, toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden leden miljarden verliezen, omdat duizenden vluchten vanwege de aswolk werden geannuleerd. Er is vanwege de eruptie van Grimsvötn wel een lokaal vliegverbod ingesteld. De IJslandse vluchtleiding zal vliegtuigen zuidelijk langs de vulkaan leiden. In Frankrijk is voetbalclub Lille voor het eerst in 57 jaar landskampioen geworden. De ploeg uit het noorden van Frankrijk.